Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een luchtaanval op in de buurt van Damascus zijn tien kinderen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters speelden de kinderen buiten omdat het rustig leek. Syrische activisten en bewoners van het dorp melden dat er plotseling gevechtsvliegtuigen verschenen. Ze spreken van een willekeurige aanval. Op videobeelden zou te zien zijn hoe bewoners de lichamen van de kinderen oppakken. De slachtoffers zijn allemaal onder de 15. Bij de aanval vielen ook zo'n 15 gewonden. De aanval zou zijn uitgevoerd met clusterbommen. Er zouden zo'n 70 niet ontplofte kleine bommen zijn gevonden. De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten op het Haagse station Hollandspoor droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens West was de politie naar Hollandspoor gekomen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jong kreeg het bevel zijn arm omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het verhaal van Omroep West. Reddingswerkers hebben vanavond het lichaam geborgen van een van de twee mannen die vanmiddag bij windkracht 9 op de Noordzee overboord sloegen. De andere man is waarschijnlijk ook gezien, maar kon niet uit zee worden gehaald. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. De mannen waren afkomstig van een Brits schip dat ten noorden van Terschelling voer. De Egyptische president Morsi spreekt morgen met de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Egypte. De rechterlijke macht is woedend over het decreet van de president dat het rechters onder meer onmogelijk maakt Morsi's besluiten aan te vechten. In Caïro liepen protesten tegen het decreet uit op botsingen met de oproerpolitie. Het weer in het noorden nog een paar buien.